12 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. De oesters die vorig jaar zijn uitgezet op de Borkumse Stenen... ten noorden van Schiermonnikoog hebben nakomelingen gekregen. Tijdens een expeditie van stichting Duik de Noordzee Schoon... zijn vier babyoesters gevonden in de onderzoekskooien. Platte oesterbanken kwamen vroeger op grote schaal voor in de Noordzee... maar de diertjes zijn bijna allemaal verdwenen... door overbevissing, ziektes en koude winters. De organisatie van de Dam tot Damloop in Amsterdam waarschuwt deelnemers voor de warmte. Met temperaturen tot 25 graden kunnen de 46.000 hardlopers oververhit raken. De Dam tot Damloop van 16 kilometer trekt veel beginnende en ongetrainde hardlopers. Bij een schietpartij in Zwolle is vannacht een man gewond geraakt. De politie heeft met een helikopter gezocht naar de schutter, maar die is niet gevonden. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zegt dat Tanzania weigert gegevens te verstrekken over mogelijke ebola-gevallen. Daardoor wordt het moeilijker de ziekte te bestrijden. In het buurland Congo zijn in een jaar tijd ruim 2000 mensen aan de ziekte bezweken. Begin deze maand overleed een vrouw in Tanzania met symptomen van de ziekte. De regering zegt dat er nog geen bewezen gevallen van de ziekte zijn aangetroffen in Tanzania. Vlak voor een partijbijeenkomst in Brighton is een ruzie uitgebroken in de Labour-partij van Jeremy Corbyn. Tweede man, Tom Watson, heeft gezegd dat hij in de Europese Unie wil blijven... terwijl Corbyn zich nog op de vlakte wil houden. Medestanders van Corbyn wilden een poging doen Watson te wippen... maar onder druk van partijprominenten zien ze daarvan af. Het weer eerst op veel plaatsen vrij zonnig. In de loop van de dag neemt van het zuiden uit de bewolking toe. Vanmiddag kan vooral in het zuiden een enkele regen- of onweersbui ontstaan... en het wordt 23 tot 27 graden. Vanavond en vannacht meer buien en komende week koeler en wisselvallig.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 too hungry for dinner at eight. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. That's what you are. She doesn't like crap games with barons and earls. dish to dirt with the rest of those girls. Well, thank you. That's why the lady is a tramp. I love the free, fresh wind in my hair. Life without care. I'm so broke. It's over. Hey, California, it's crowded and dead. That's, why the lady is a drown. <laughs> yeah. Sometimes I go to Coney Island. That's a beach. You see fine. I love the Yankees. Well, Jeter's just fine. Follow Rogers and Hart. She sings every line. That's, That's why the lady is a tramp. I love the price fight. That isn't a fake. She likes the green, grass under her shoes. What can I lose? Cause I got no dough. Hell no. just for once in a life, babe. I love your dress as well, so sexy. I love the free, fresh wind in my blue hair. Life without care. Hey, I'm broke. That's hope. Hey, it's California. It's cold and it's still. That's, That's why I live. That's what you are. Zo. Nou, daar word je even lekker wakker van op de zondagochtend. Goedemorgen, lieve luisteraars. Dit is uh, Jazz of ZFM. Mijn naam is Marco. En mijn naam is Erik. Nogmaals een hartelijke goedemorgen. Ik denk dat de croissantjes nu wel op zijn. En de jus ook. Dat denk ik ook. <laughs> <laughs> Dit was het eh, nummer van uh, nou, The Ladies and Tramp. En we hadden gezegd dat het een nummer is van een eh, artiest waarvan je het eigenlijk niet verwacht. Nou, de zangeres is Treintje Oosterhuis met een prachtige herkenbare stem natuurlijk. Ja. Van wereldklasse. Maar de, weet je wie de man is die de uh, zong in dit duet? Eh, nee. Geen nee, idee. Kan je niet horen, hè? Nee. nee. Nou, het is ook iemand waarvan je het totaal niet verwacht. Het is Jan Versteeg. Nou, onze eigen Jan? Onze eigen Jan. Maar waarvan kennen we eigenlijk Jan? Eh, van de Lingo, toch? Nee, geloof ik niet, hè? <laughs> nee, nee, grapje. Nee, nee. Dan doe ik hem kort. Ja, dat denk ik ook. Maar wat een stem heeft die man, zeg. Ja, Ongelooflijk. Ja, en van het ene duet eh, gaan we over naar het andere duet. En dat is eh, Quando Quando van Michael Bublé en, en Nelly Furtado. Furtado.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 Every moment's a day. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Every day seems like a lifetime. Let me show prachtige eh, stem heeft deze vrouw toch? Heerlijk, heerlijk. Ja, Daar kan ik zo van genieten. Ik ook. Wel een mooi begin van de zondag. Hè? Zeker. Ja. Zeker. En eh, die Nelly... Ja. Die... Ehm, de Nello Furtado. <laughs> die komt uit... Eh, die heeft een beetje Portugese roots. Wist je ah, dat? Ik dacht dat ze uit Canada kwam, ja. Nou, goed en fout. Want oh. ze heeft een beetje Portugees-Canadese popzangeres wordt ze genoemd. Dus ze heeft van allebei wat. Oké, okay. nou in ieder geval uit de pop. Maar toch leuk dat eh, al die, die zangers zeg maar, die uit het andere genre komen... toch zich wagen aan, een, uh, aan iets van jazz dan. Ja, en nog met... Uh... Nou, Kijk, je kunt het willen, maar het jazz doen is natuurlijk nog wat anders. Hè? Je moet het ook kunnen. Ja, nou... nou. En nou ja, die Nelly is natuurlijk wel... we kennen haar vooral van I'm Like a Bird. Hè? Ja. Dat is natuurlijk... we zijn 6 miljoen is, die keer, is die over de toonbank gegaan. Dat meen je niet. Dat meen ik. Dus eh, nou, ze heeft de sporen wel verdiend. En eh, ik moet zeggen, jazz gaat er ook prima af. Ja, en wat bij mij eigenlijk eh, de, de, eerste jazzklanken waren... dat, was als ik bij mijn vader in de auto zat vroeger. En die draaide altijd Stan En daarom een, nou, toch een ode aan mijn jammer genoeg overleden vader... draaien we nu een nummer van Stan Cats. Als het lukt. <laughs> <laughs> tim. Tim, tim, tim, tim, tim, tim. Doralice, eu bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, é ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão disse, eu bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Doralice, eu bem que lhe disse, amar a tolice, é bobagem, é ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão. Doralice, eu bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu. Eu quis fugir, mas você insistiu. Alguma coisa é bem que andava me avisando. Até parece que eu estava adivinhando. Eu bem que não queria me casar contigo. Bem que não queria enfrentar este perigo, Doralice. Agora você tem que me dizer como é que nós vamos fazer. Hey dat waren de mooie klanken van uh, Stan Cats. hey, Erik. Ja. Ja, ik wou zeggen beter nog. Maar hey, Erik, <laughs> hebben wij nog... Eh, ja, we hebben nog wat. En wat hebben wij? Nou, de dag van. En welke dag is van? Nou, dit is wel een hele speciale dag vandaag, Marco. Dat meen je niet. Ja, ik kan daar een heel lang verhaal over maken. Nou, dat hoeft niet hoor. Nee? Nee. Nou, ik, uh, ik zal je niet langer in spanning laten. Want vandaag, zondag 21 september 2019... Volgens is... mij is het 22 september. Hè? Ja, heel goed. 22 september. Ik heb hem gisteren <laughs> uitgeprint vandaag. is de dag van de wol. Nou, wie ja, had dat niet gekker worden. En dat... wat kan je met wol? Ja, ja, ja, ja. Ehm, nou ja, de dag van de wol, Marco... dat is de dag waarop je diverse vragen kunt stellen... over uh, breien, haken, filten... Eh, eh, hoe kan wol in de wasmachine? Nou, beoordelen van de wol. Zullen we maar weer gewoon over muziek hebben? Ja, lijkt me ook, ja. <laughs> Oké, want we hebben dadelijk nog eh, Dennis, hè? Dennis, daar komen we zo meteen nog even oh op ja, terug. komen we zo op terug. Gaan we nog een nummertje drijven, Dennis? Nou, dit is een nieuwe single. Oh ja. En zijn nieuwe single die, eh, die heet eh, Superhero. Het is ook heel leuk om die op internet op te zoeken. Want die clip is opgenomen in, in het prachtige Zuid-Afrika. Maar wel bekend. Ja, mij wel bekend. En maar Dennis van Aas is natuurlijk, die kennen we als winnaar van The Voice van vorig jaar. Ja. En hij heeft gewonnen ook met een, eh, met een, zeg maar een big band jazz nummer. En hij heeft nu een nieuwe single uitgebracht. Het heet Superhero. En dat zit er toch, uh, nou, zit toch wel iets van een uh, nou, easy listening jazz in. Ik zou zeggen, oordeel zelf. En u kunt uw commentaar natuurlijk geven erover. Via de chat op onze site erikmarco.nl. Of via de mail via info En dat is Erik met een K en Marco met een C. When she's tired, when she's scared, and when she thinks she's getting older, says she don't fit anywhere, and her world is getting colder. I rush right in to rescue her before her heart's on zero. Save her day and fly her away and be her superhero. Little things mean so much can think it's no big deal But just a word or a touch Can change the way she feels It saves her from the maddening crowds From heartless, thoughtless people I fly her away, save her day I'll be her superhero an ordinary man Doing the very best I can But sometimes when she looks at me I feel I can do anything How am I gonna argue with that? But what she doesn't know is how many times she saved me from the cold winds that blow when she softly calls me baby. She doesn't even have a clue that she's the one I need so she makes my day and flies me away just like a superhero. Nou, Dennis van Aarsen gewoon onze Nederlandse Dennis van Aarsen, 25 jaar oud. En die, eh, die zet jazz eigenlijk een beetje opnieuw op de kaart, kan je wel zeggen. Ja, kan je inderdaad zeggen. Nou, eh, binnenkort is Dennis van Aarsen in het theater in, eh, in Haarlem. 28 september begint hij met zijn show. Ja. En dat is de première. En wij zijn in contact gekomen met zijn management... en mogen hem daar ter plekke vooraf of na de show... dat weten we nog niet precies. Nee, we moeten even wachten op de uitnodiging. Morgen is er overleg over. Maken wij een exclusief interview met Dennis van Haas. En deze gaan we natuurlijk... Voor eh, ZFM. voor ZFM gaan we uitzenden in onze, in onze volgende, show. Wanneer die is? horen we nog. Dat horen we nog wanneer die is. Daar is ook, dat is een andere discussie. En we gaan ook tevens eh, wel een paar uh, fotootjes en filmpjes maken. Die zullen we dan op onze site plaatsen. Ja. We zijn ook nog druk bezig om Dennis naar onze show hier live in onze show te krijgen. Maar ik kan je zeggen, die onhandelingen die... nou, Keihard. Erik, Vertel jij er wat over? Nou, eh, we hebben in eerste instantie goed contact gekregen met zijn management. En, uh, maar Dennis, uh, dat jullie ook wel weten, dat ja, die man heeft het hartstikke druk. Wordt overal gevraagd. Dus ja, daar kom je niet zomaar tussen. Nee, dus, nee, nee. Maar mochten we hem hier live in de show krijgen... dan maken we daar een groot event mee. Zullen we ook publiek, pers en nou ja, iedereen is van harte welkom dan. Ja. En omdat wij toch zo fan zijn van Dennis van Aas... en dat we hem gebombardeerd hebben tot uh, vriend van de show... Ja, daar wil ik even op... Eh, want we zoeken nog een vriendin van de show. Dus als jullie suggesties hebben, ja. mail naar info.erikmarco.nl. En Erik met een K dan en Marco met een C. ja, ja. ja, Dus een goede vriendin van de show zouden we ook graag willen. Ja, naast Dennis. Ja, dus eh, als jullie leuke suggesties hebben, laat het ons weten. Inderdaad. Um, Dennis van Aassen, zo gezegd, met dit nummer heeft hij gewonnen. Modern World is eigenlijk een popnummer van Anouk. Crazy way to get your kicks. They shoot the silicone in your lips. If your figure makes you sad. They suck the fat right off your back. Make up your mind about your tits, girl. They can puff them up so no bra will fit, girl. There's only one thing they can fix, and I won't let you be misled. That's the hole in your head. Can't fix that. Hell, hell, modern world. Hell oh, all boys and girls. Hell, hell, color green. I say hell to what I've seen, and hell, this modern world. You tell her that she's beautiful put her on a pedestal. As you Google triple X, imagination kicks in. The more you think about sex, boys, with someone else, the better it gets, boy. Do you have a purpose in your life besides cheating on the wife? For fuck's sake, show some sense. And hell. These days adoption is a hot thing You can get a child for nearly nothing You take them home to a nanny Buy off your guilt with toys and candy But all the money that you work for, girl You can't compare it to a love, boy There's only one thing they can fix I won't let you be misled That's the hole in your head hell, hell, modern world. I say hell to all your boys and girls. color green. I say to what I've seen. And this modern world. Latijnse klanken van Zo. Karen eh, Souza. Ik heb er even gegoogeld. Ja. Kan je zeggen, dat is eh, zeker de moeite waard. <laughs> ja, jij bedoelt de foto. Ja, zeker. Ja, ja, ja. ja, Nee, je had ook het over de tekst kunnen hebben. Ja, ook, ook, ook, Oké, oké. Nou, eh, ik weet niet of jij van raft houdt. Maar heb je nog nieuwtjes dan? Jazeker, want Zandvoort staat niet stil. Dat moet je onderhand wel weten, Marco. Zandvoort is Daar volop in beweging. Echt. Dus buiten alles wat er in de kroeg gebeurt... kun je ook nog eh, op 5 oktober van... Eh, nee, 5 tot en met 27 oktober. Eh, en dat is dan van 10 tot 5 smiddags. dan kun je gaan raften. Waar? Ja, in de branding. In een 10 persoons raft. Nou, oh. dat lijkt me wel gezellig. er staat ook bij, zorg dat je niet omslaat... en peddel je weg naar de open zee. Nou, en daarna laat je natuurlijk weer meevoeren naar de golven. Nou. En dat is op 5, 6, 26 en 27 oktober. Oh, maar dat is pas volgende maand, Erik. Ja, is volgende maand. Maar ja, goed. Je kunt maar beter voorbereiden. ik kan maar vroeg genoeg zijn. Netjes zetten. Daarom. Ook Expeditie Robinson is in Zandvoort. Jo. Ja, het moet niet gekker worden. En dan kun je met eh, je vrienden of familie de strijd aan... en kun je verschillende puzzels oplossen. En wanneer is dat dan? Dat is op zondag 27 oktober. Eh, nee, dan wordt de eh, winnaar bekendgemaakt. Oké. En ehm, even kijken. Op ehm, wat, uh, zondag wordt winnaar bekendgemaakt. En de data zijn zondag 6 oktober, zondag 13 oktober... zondag 20 oktober en 27 oktober. Nou, ik hoop dat het weer een beetje meedoet. Ik hoop het ook, ja. het is vaak toch wat kouder eind oktober. Ja. En... Ehm, nou, het laatste activiteitje wat ik nog even wil noemen is eh, surfen. Surfen? Ja, in oktober. Met uh, Pep Sports. Dus eh, elk weekend kun je dan eh, eh, de mogelijkheid krijgen om te leren surfen. Is nou, wat voor jou, Erik? Ehm, ik geloof dat ik dan wel wat heb. Dus ik hoop ja? niet dat ik kan. <laughs> Nee. ik ben niet zo'n surfer. Nee? Nee, nee, nee, nee. nee. Je bent niet zo'n dus, surfdude? Nee, nee, nee. nee, nee. Ik, ik, heb misschien wel het lichaam ervoor, maar doe, doe liever andere dingen. Dus ja. wat hadden we verder nog, Marco? Nou, ja. ja, sowieso gaan we zo meteen verder met uh, ja, onze, onze voorkeur ligt toch ook wel een beetje bij het Zuid-Amerikaanse jazz. Dus we hebben nog een leuke Zuid-Amerikaanse jazz. En aan het eind van de, van het tweede uur gaan we toch wel wat eh, richting eh, de wat heftige jazz en funk. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. Ja. Het, fijn dat je eh, luistert. En heel fijn dat je luistert. En daar zijn we ook heel dankbaar voor. Dus we gaan verder met Zuid-Amerikaanse klanken. saudade do Brasil é que vontade que eu tenho de voltar. Adeus América, essa terra é muito boa, mas não posso ficar porque o samba mandou me chamar. O samba mandou me chamar. Eu digo adeus a boogie, oogie, oogie, boogie, a swing também. Chega, e pinotes que esqueçam, não me convém. Eu vou voltar pra cuica, bater na parica, tocar tamborim. Chega de lights e alright, de fight, good night. Isso não está mais pra mim. Eu quero samba feito só pra mim. Hum, hum, hum. gotta go now. I know, now I know that I gotta go back to Brazil. The USA is okay, it's okay, it's okay, but I just can't stay. The samba is calling me back home. The samba is calling me back home. So it's goodbye to boogie, woogie, woogie, boogie, foxtrot, swing, bebop, and soul. It's goodbye to country, western, heavy metal, disco, folk, funk, punk, rap, and rock and roll. I wanna hear the cuica, beat on the barica, play the tambourine. I miss the lights and the sights and the warm summer nights filled with Brazilian sun. Brazil, I've been away from you too long. saudade do Brasil, é que vontade que eu tenho de voltar. Até já que essa terra é muito boa, mas não posso ficar porque o samba mandou me chamar. O samba mandou me chamar. So it's goodbye to boogie, woogie, woogie, boogie, foxtrot, swing, bebop and soul. Goodbye to country, western, heavy metal, disco, folk, funk, punk, rap, and rock and roll. I wanna hear the cuica, beat on the barica, play the tambourine. I miss the lights and the sights and the warm summer nights filled with Brazilian song. Brazil, I've been away from you too long. Oh, oh, oh, samba mando mi chamar, mando mi chamar, mando mi chamar, mando me chamar. O samba, o samba, o samba, o samba, o samba, o samba, o samba, samba, samba, samba. samba. when the living is almost as hard as dying. Till everyone can see the bow and break, the claim the dust will stake on every man will soon be redeemed. And yes, justice tipped the scales into the angry chair All a giant, loose and big down. So justice, you'll be damned. For we must sing the chant all the gang. Go, Eagle, it's complete. Mm-hmm. It's like you. de klanken van de big band jazz de Mexico. En het nummer heet... Eh, nou, er zijn zoveel letters achter elkaar. Jan Corico. Jan Corico van de Big Band Jazz de Mexico. Prachtig. Heel mooi, heel mooi. Klinkt een beetje Nederlands. Jan. Jan ja. Corico. Ja. ik denk dat zij er een andere betekenis van hebben. Maar het klinkt inderdaad Nederlands. hey Erik, je had nog een nieuwtje, hoorde ik net. Nou, een paar nieuwtjes. Want eh, het uh, Bimhuis in Amsterdam... dat viert haar 45-jarig bestaan. Oh. Met een trip door de tijd. Jo. Ehm, en er komt ook nog een speciale cd-uitgave. En er worden nog eh, drie concerten gegeven... waarin wordt teruggekeken en vooruitgeblikt op het heugelijke feit. En dit is van 10 tot met 12 oktober. En dat is in het Bimhuis in Amsterdam. Juist, juist. Verder is er ook nog een eh, veelbelovende Europese jazz op 12 Points Festival in het Bimhuis. Ook nog. Nou, het Bimhuis is wel populair, <laughs> hè? ja. En uh, Miles Davis. Maas Davis? Ja, Wat is, er met Miles Davis? uitgekomen. 12 eh, september jongsleden. En die is in 50 bioscopen uh, draait hij. Dus ik heb hem nog niet gezien. Jij Marco? Nee. Is nee. hij al begonnen dan? Of is hij al in première? Ja, hij is in première gegaan. Dus, Oké. Nou ja. En ehm, oh, er is ook weer een tweede editie van het Make It Jazz Festival. Met weer boordevol talenten. En dat is in Tilburg. Wel een beetje uit de buurt. Ja. En ehm, even kijken. Eh, er is nog een nieuw album uitgebracht. Wat met niet eerder uitgebrachte nummers van John Coltrane. Oh. Ja. Dus, nou, misschien eh, moeten we daar eh, in een volgende uitzending ook maar aandacht aan besteden. Ja, dat is wel een goed plan. Hè? Hey, en we zitten ook alweer eh, bijna aan het einde hè, van onze eh, show. Ja, jammer. Gaat altijd snel, hè? Ah, zo jammer. Ben, eh, leef je ernaar uit dat, dat, je de show mag maken? En ik leef er naartoe. Ja, ja, leef er naartoe, sorry. Ja, ja, ja, Fijn dat je me even verbetert. Ja. <laughs> Maar toch, omdat het toch zo zomers is, deze eind september in, in Zandvoort, de zon schijnt. En, en omdat het zulke vrolijke klanken zijn, wil ik toch graag in het Zuid-Amerikaanse blijven. quizá, quizá. Y así pasan los días y yo desesperando. Y tú, tú contestando, quizá, quizá, quizá. Quizás klanken. Ehm, ja, we gaan eigenlijk eh, gelijk door naar eh, ook weer iets... Ja, we houden toch wel een beetje van aparte dingen. Dit is een nummer van eh, Michael Jackson. We hebben hem ook al vaker gedraaid in onze show. En hij wordt gezongen door een Nederlandse zangeres. En ik zal toch echt op Nederlandse les moeten... want ik kan deze naam ook niet goed uitspreken. Dat is Acilia Rombly. Ik hoop dat ik het goed doe, maar ik denk het wel. Um, Zoals gezegd, het is een nummer origineel van eh, Michael Jackson. En het is eh, The Way You Make Me Feel. Hey pretty baby with the cool shoes on You give me fever like fever from miles around. I'll pick you up in my car and we'll paint the town. Just kiss me, baby, and tell me twice that you're the one for me. The way you're making me feel, you really turn me. trouwens Erik, we zijn nog helemaal wat vergeten. Wat zijn wij vergeten, Marco? Nou, eh, we hebben nog een wereldberoemde artiest. Ja? Die komt volgens mij ik weet het niet helemaal zeker, maar volgens mij uit Haarlem. Ze woont tegenwoordig in New York. Ja. En ze is deze week 50 geworden. Nou. Weet je wie het is? Nee. Candy Dulver. Wow. Wow, onze eigen Candy. Het is natuurlijk niet helemaal jazz, maar zoals we beloofd hebben... zouden we aan het eind van het tweede uur toch iets meer funky uh, music gaan spelen. En wij hebben dus ook iets klaarstaan van, uh, van Candy Dulver. Misschien moeten we Candy Dulver haar management ook eens informeren. Ja, ik ga daarmee aan de slag. En ik ga jullie de volgende uitzending, als wij er weer zijn... ga ik jullie vertellen wat er uitgekomen is. Ja, want ik zou toch met haar ook wel een een, een, exclusief interview willen doen. Ik dacht een beschatje. <laughs> nou, uh, Erik, voordat het de verkeerde kant op gaat... Candy Dulver samen met Treintje Overhuis, uh, Oosterhuis. Everything has changed. 刚考完。 Erik, wat, eh, wat lees ik nu? Nou, dat eh, Candy, waar we het net over hadden, Candy Dilfer... heeft een eh, boek uitgegeven, een autobiografie. Van oh, voor haar 50ste verjaardag ook ja. en dat heet Sex, Candy en Rock and Roll. Oké, nou, het <laughs> belooft wat. lieve luisteraars, ik wil jullie in ieder geval hartelijk bedanken... voor het luisteren naar, de, naar onze show. Mijn naam is Marco. Mijn naam is Erik. Eh, wij zijn er volgende week niet. Volgende week is eh, onze collega... Jeroen. Jeroen is aan de beurt. Dus ik hoop dat jullie ook eh, met net zoveel plezier kunnen luisteren naar Jeroen. We sluiten het nummer, of dit uur sluiten we nog af met een, een prachtig nummer van Fred Wesley. En het heet Peace Power. Thank you.